Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De vorige Britse regering heeft een begrotingstekort achtergelaten van meer dan 26 miljard euro. Dat zegt de nieuwe minister van Financiën Reeves. Daardoor zijn bezuinigingen bij alle ministeries onvermijdelijk. Volgens Reeves hebben de vorige conservatieve regeringen structureel weggedoken voor moeilijke en pijnlijke beslissingen. De nieuwe Labour-regering gaat ook geplande uitgaven schrappen nu, zoals de streden tunnel onder Stonehenge. In Marokko krijgen bijna 2500 veroordeelden gratie van koning Mohammed. Onder de, gratie, onder de mensen die gratie krijgen zijn veel journalisten en politieke gevangenen... onder wie de onderzoeksjournalist Omar Radi. Hij werd drie jaar geleden veroordeeld voor spionage voor de Nederlandse ambassade. Ieder jaar wordt de gratie verleend aan gevangenen in Marokko... vanwege het jubileum van de koning. omdat Mohammed VI nu 25 jaar op de troon zit... komen veel prominente gevangenen vrij. De koning is populair in Marokko, maar kritiek op het koningshuis en de overheid is uit den boze. De kiescommissie in Venezuela heeft de huidige president Maduro uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Daarmee zou de autoritaire leider kunnen beginnen aan zijn derde termijn van zes jaar. De oppositie stelt dat er met de uitslag is gefraudeerd en dat Maduro eigenlijk een nederlaag heeft geleden. Dan naar de Olympische Spelen in Parijs. Tellen Griekspoor heeft in het tennistoernooi niet kunnen stunten tegen Carlos Alcaraz. Hij boog in twee sets voor de nummer drie van de wereld. tafeltennister Brit Eerland heeft in het tafeltennistoernooi de kwartfinale bereikt. Ze leek geen kans meer te hebben tegen de Tsjechische Hanna Matelova, maar Eerland wist toch te winnen. De Nederlandse hockeysters hebben ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Tegen Duitsland werd het 2-1. Verder hebben de Nederlandse waterpolosters hun dus tweede groepswedstrijd gewonnen. China werd met 15-11 verslagen. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Komende dag veel zon met in de middag wat wolken. Het wordt 26 graden aan zee tot 31 graden in het binnenland.